Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een kwartiertje begint de Tweede Kamer aan het debat over de zoveelste kabinetscrisis. Afgelopen vrijdag vertrokken alle ministers en staatssecretarissen van NSC. Van de vier partijen die een jaar geleden in het kabinet stapten... zijn er nog maar twee over, VVD en BBB. Er wordt zo dus over gedebatteerd. Politiek verslaggever Roel Bolsius denkt niet dat het gezellig wordt. De afgelopen dagen kwamen er al veel verwijten over en weer. En ik verwacht dat dat in het debat ook weer gaat gebeuren. Wie heeft nou eigenlijk de schuld van deze politieke eh, chaos? Ze zullen eh, eh, al die verwijten elkaar maken. En het zal moeilijk worden om een meerderheid bij elkaar te krijgen. Want er zijn partijen die zeggen, we willen wel helpen, maar we willen er dan gelijk wat voor terug. Die hulp heeft Schoof 3.0 hard nodig om iets gedaan te krijgen. VVD en BBB hebben samen 32 zetels. Dat zijn er 44 te weinig voor een meerderheid. Een groep Nederlandse artsen gaat de strijd aan met Snapchat over illegale vapes. Volgens hen is het nog altijd veel te makkelijk om via Snap aan die dingen te komen. Het platform beloofde eerder daar iets tegen te doen. Maar volgens de advocaat van de artsen gaat er nog altijd van alles mis. Dat er bijvoorbeeld nog steeds accounts online zijn... zoals eh, vape delivery, sigarettenhandel 050, peukjeboer Ameland. Ja, op het moment dat dit soort accounts niet worden onderschept... Eh, kan je als Snap niet volhouden dat je serieuze maatregelen hebt getroffen. Vapes met een smaakje mogen in Nederland niet worden verkocht. De groep artsen is naar de toezichthouder gestapt en wil dat Snapchat wordt aangepakt. Na de moord op Lisa van 17 bij Amsterdam gaat het veel over de veiligheid van meisjes en vrouwen. Op steeds meer plekken duiken parkeervakken op, alleen voor vrouwen. Die zitten bijvoorbeeld bij de ingangen van hotels of bioscopen. Vrouwen hoeven dan niet in hun eentje door het donker te lopen. In Helmond is een bord neergezet van een schoen met een hoge hak. Al weet niet iedereen wat het betekent. Nooit gezien. Ik gok ehm, dat het verboden is om met eh, hoge hakken te lopen. Dat je misschien met je hakken tussen de tegels komt te zitten. Het zijn eh, parkeerplaatsen speciaal voor vrouwen dicht bij de deur. Oké, maar nooit van gehoord. Onder meer in Rotterdam is ook al een vrouwenparkeerplaats. Daar staan er roze borden en strepen op de grond. Het weer nog een warme dag met vooral vanochtend behoorlijk wat zon. Vanmiddag zijn er ook stapelwolken met heel misschien een spatje regen.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 Fine. Ik heb jou lief, elke nacht, slaap jij naast mij Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen Er is een bange hart dan dat van mij Dan dat van mij Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen Ook al is er al geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je mij.